uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Gisteravond in Zwitserland verongelukte zaten negen Nederlandse kinderen, zegt de Vlaamse omroep VRT op gezag van de brandweer. Over het lot van de Nederlanders is nog niets bekend. De kinderen zaten op basisschool Het Stekske in de Belgische plaats Lommel, net over de grens bij Eindhoven. Bij het ongeluk in een tunnel kwamen 28 mensen om het leven, onder wie 22 kinderen. In de bus zaten ruim 50 mensen en boven kinderen en begeleiders uit Lommel waren het ook kinderen uit de plaats Heverlee bij Leuven. De Belgische regering heeft twee legervliegtuigen beschikbaar gesteld om de ouders naar Zwitserland te brengen. De VRT meldt dat de ouders waarschijnlijk pas meer te horen over het lot van hun kinderen krijgen als ze zelf in Zwitserland zijn aangekomen. Volgens de Zwitserse autoriteiten heeft de bus eerst de rechterwand van de tunnel geraakt om daarna tot stilstand te komen op een noodparkeerplaats aan de linkerkant van de tunnelbuis. Premier Rutte heeft geschokt gereageerd op het busongeluk. Voor iedereen die hierbij betrokken is, is het onvoorstelbaar drama, zegt Rutte. Hij heeft zijn medeleven overgebracht aan de premiers van België en Vlaanderen, die Rupo en Peters. Rutte zegt dat zijn ouders nu vooral bij de kinderen en hun ouders zijn. Volgens premier is het nu het allerbelangrijkste dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor nabestaanden en andere betrokkenen. Ook onder werkenden neemt de vergrijzing toe. Volgens het CBS zijn er onder de werkzame mannen inmiddels meer vijftigers dan dertigers. In 2011 waren er onder vrouwen en mannen samen nog net iets meer dertigers dan vijftigers op de werkvloer. Maar onder mannen hebben vijftigers de overhand. Begin jaren 90 waren er gemiddeld maar 42 vijftigers werkzaam op 100 werkende dertigers. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat er in de jaren 90 gunstige regelingen van kracht waren, waardoor mensen vervroegd konden uittreden. Gemiddelde leeftijd van een Nederlandse werknemer is nu 41, begin jaren 90 was die leeftijd 36. Het weer, vanochtend eerst bewolkt. In de loop van de middag breekt in het zuiden lokaal de zon door. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Leidsendam en Zoeterwoude een file van 2 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer op de parallelbaan.